met het NOS Journaal. Oud-minister Els Borst is om het leven gekomen door meerdere steekwonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt nu de dagvaarding is verstuurd. Volgende week staat verdachte Bart van U voor de rechter. Borst werd vorig jaar februari bij een huis in Beeldhoven omgebracht. Van U wordt er ook van verdacht zijn zus te hebben gedood. In het onderzoek naar de dood van zijn zus kwam volgens het OM de verdenking in de zaak Borst naar voren. Een groeiend aantal Nederlanders in Syrië en Irak maakt promotie bij de terreurgroeperingen. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in het nieuwste rapport over het dreigingsniveau. Uit het rapport blijkt dat de kans op een terroristische actie in Nederland onveranderd is. Het dreigingsniveau blijft substantieel. Dat wil zeggen dat er een reële kans bestaat dat er een aanslag wordt gepleegd, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er één wordt voorbereid. Alle priesters mogen volgend jaar vrouwen die een abortus hebben laten plegen vergeven. Paus Franciscus schrijft in een brief op de website van het Vaticaan dat hij veel vrouwen heeft ontmoet die een litteken op hun hart dragen vanwege de moeilijke beslissing die ze hebben moeten nemen. Ze worden volgens Franciscus geconfronteerd met een morele leidensweg. De Rooms-Katholieke Kerk staat abortus niet toe. Vrouwen die een abortus hebben laten plegen worden uit de kerk gezet. De Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui in Den Haag willen fuseren. Per juli volgend jaar willen ze verder onder de nieuwe naam het Nationale Theater. De drie hopen door de fusie efficiënter te kunnen werken en een breder publiek te kunnen aanspreken. Het programma wordt later dit jaar bekendgemaakt. Er zullen vooral toneelvoorstellingen worden geprogrammeerd. De nieuwe directeuren, Teu Boermans, Walter Lichthart en Kees Dibbets, vertelden op een persconferentie dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Het weer wisselend bewolkt met nu en dan een bui en af en toe zon. De maxima liggen vanmiddag rond de eh, 19 graden. De rest van de week is het licht wisselvallig en met 17 of 18 graden aan de frisse kant. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 them, the gal them. Eh. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex.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 midnight and watch the seagulls circle in the morning light. Maybe there are some things when I meant to ook op internet. www.zfmzandvoort.nl the honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid, watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Let Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off or go off, but yes, yes, y'all, And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 往前。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 I'm lying.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 is next to mine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 beautiful Friday I'm